Hij pleit voor een kortere periode waarin vuurwerk mag worden verkocht en afgestoken. Daarnaast wil hij dat er de volgende jaarwisseling een grote vuurwerkshow komt bij de Hofvijver. De burgemeester wil af van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Die is omstreden vanwege de hoge kosten. Pensioenfonds AWP hoeft dit jaar waarschijnlijk niet te korten op de pensioenen. Dat zegt een onderzoeksbureau dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen bijhoudt. Ruim 30 andere pensioenfondsen dreigen wel kortingen te moeten doorvoeren per 1 april. Als een pensioenfonds op 31 december een dekkingsgraad had van minder dan 104,3, moeten er maatregelen worden genomen. Baggerbedrijf Boscalis is begonnen met het wegpompen van 5000 ton olie uit een olietanker voor de Marokkaanse kust. Het schip liep vorige week vast en kapseisde. Als de tanker breekt dreigt een milieuramp voor de stranden van Marokko en de Canarische eilanden. In Den Haag is het eerste kentekenbewijs op pasjesformaat uitgereikt. Sinds 1 januari wordt bij de verkoop van een auto een kentekenkaart gegeven... in plaats van het oude papieren kentekenbewijs. Bestaande voertuigen krijgen een kaart als ze van eigenaar veranderen. Een Facebookpagina waarin wordt opgeroepen de dierenbult te vinden die een kat in Amersfoort met vuurwerk mishandelde, is offline gehaald. Volgens RTV Utrecht is dat gebeurd op verzoek van de eigenaar van de kat, die vond dat de actie uit de hand liep. De eigenaar zou bang zijn dat mensen het recht in eigen hand nemen. Internetwinkel ECI zit in grote financiële problemen. De voormalige boekenclub heeft uitstel van betaling gekregen. ECI werd in de jaren 60 opgericht. In 2010 maakte het bedrijf een doorstart nadat het bijna ten onder was gegaan. Vanaf toen werd ECI een webwinkel en leverde niet meer uitsluitend aan leden. Het weer, het is vrijwel overal droog. De komende uren daalt de temperatuur tot 5 graden. In de ochtend een gebied met regen. Daarna breekt even de zon door, maar volgen opnieuw buien daarna.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 And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. langs mijn wangen en ik glij weer. En dat heb hij weer, niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter. zo. Maya rum rumblink. Denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. vooruit als die zeemeel.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 Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive.